van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam lijkt een overval op een geldtransport totaal uit de hand te zijn gelopen. Er werd geschoten op straat, waarna een achtervolging ontstond. Er zijn beelden uit Broek in Waterland, vlakbij Amsterdam, van twee brandende auto's. Ook daar is geschoten en iemand filmde heel veel agenten in een weiland. Er wordt geschoten! Er zijn er tien, tien politieagenten. Er is van 20 agenten. Er ligt iemand daar nu, neergeknald. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er zes mensen zijn opgepakt en dat één verdachte dood is. De Belgische politie heeft een foto verspreid van de militair die al twee dagen wordt gezocht. De man heeft volgens de politie extreemrechtse ideeën en zou een aanslag willen plegen op viroloog Mark van Ranst, het gezicht van de Belgische corona-aanpak. De laatste keer dat de militair gezien werd was niet zo ver van de Nederlandse grens, dus misschien is hij die grens wel overgestoken, zegt correspondent Sander van Hoorn de politie gaat daar niet vanuit, gaat er vanuit dat hij in België is, maar lijkt op dit moment niet echt een idee te hebben van waar dan precies. Een man van 63 uit Eindhoven moet voor de rechter komen voor het verspreiden van kinderporno en het benaderen van minderjarige jongens. Hij deed zich voor als voetbalscout en vroeg de jongens seksuele handelingen te verrichten voor de webcam om te kijken of ze geschikt waren als profvoetballer. Justitie denkt niet dat de man fysiek contact heeft gehad met zijn slachtoffers. Na vijf maanden mochten vandaag de pretparken en dierentuinen de deuren weer openen. Het weer zit niet echt mee, maar daar trokken deze Efteling-fans zich niets van aan. Ja, we mogen weer! Heerlijk! Oh, ik, kreeg wel even, ik moest even een traantje. Ik was zo blij om weer terug te mogen zijn. En dus ik was gewoon om negen uur stond ik hier al voor de deur. En ja, ik dacht ik ga even een uurtje genieten en dan lekker attracties pakken. Gewoon de sfeer is weer terug. Ruim een uur voor openingstijd stonden de eerste mensen al voor de poorten te wachten. Bezoekers moeten wel reserveren en alle binnenattracties zijn dicht. Het weer. de trek is stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ook wat zon. Morgen blijft het op veel plekken droog en is het wat warmer dan vandaag. 14 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij de aansluiting met de A4 richting Den Haag 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En je hebt ook ruim 10 minuten vertraging op de N247 als je vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt.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 As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown to see is the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee.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 Dat gebeurde in Broek in Waterland, na een achtervolging door de politie. Een van de verdachten is om het leven gekomen, twee anderen raakten gewond. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een noodbevel afgekondigd... om ongeregeldheden te voorkomen bij de play-off wedstrijd NEC-Roda JC morgenavond. Bruls zegt overvallen te zijn door het besluit van minister De Jonge... om 1500 toeschouwers toe te laten in het stadion. In Leiden zijn anderhalve week geleden twee zwemmende studenten beschoten met een luchtdrukwapen. De politie heeft een man van 20 opgepakt als verdachte.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 yeah, yeah, yeah. I have to give a reason It's just me, me, me It's what I want I still want you so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na.